7 uur. moet met het NWS Journaal. En Dolder, waar de verdachte van de vermissing van Anne Famer werd behandeld. Dat heeft het kabinet laten weten na het nieuws dat het lichaam van Anne vanmiddag is gevonden. Minister Blok zegt dat de Inspectie Veiligheid en Justitie... en de Inspectie Gezondheidszorg het onderzoek gaan doen. Het lichaam van Anne werd gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. Michael P., de verdachte in de vermissingszaak... heeft gisteravond verteld waar het lichaam van de 25-jarige Utrechtse lag... Sinds gisteren werd er al gezocht in het gebied bij Zeewolde. Michael P. heeft in het dorp in Flevoland gewoond. Wat er precies met Anne Faber is gebeurd is nog onduidelijk. Daarvoor wordt nog onderzoek gedaan op haar lichaam. Een oom van Anne legde namens de familie een korte verklaring af. Hij zei dat het zwartste scenario is uitgekomen en dat er veel vragen blijven, zoals waarom verdachte Michael P. vrij rond kon lopen. Het gebruiken van andere energiebronnen dan aardgas in huizen is een enorme opgave, maar het is wel haalbaar. Dat zei net weer Stedin bij de start van een groot project van huizen zonder gasaansluiting in Utrecht. Het is de bedoeling dat in 2050 alle miljoenen Nederlandse huizen geen gasaansluiting meer hebben, om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Volgens Stedin is dat haalbaar als alle partijen goed met elkaar samenwerken. Een Amerikaans-Canadees gezin dat jarenlang in Afghanistan werd vastgehouden is weer vrij. Pakistaanse militairen hebben de man, vrouw en drie kinderen overgedragen aan Amerikaanse commando's. stel maakte in 2012 een trektocht door Afghanistan toen ze werden ontvoerd. Waarschijnlijk door een groep die is gelieerd aan de Taliban. Het weer nog vanavond en vannacht is het redelijk bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. Ook morgen bijna overal droog, dan af en toe zon. En het wordt morgen zo'n 19 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen nu snel af. Ze staan nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen, 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug, 10 minuten. A27 Almere-Utrecht tussen Knoopend Eemnes en Utrecht-Noord, een kwartier vertraging.